uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken noemt het terugroepen van atlete Kristina Timonovskaya door de Wit-Russische autoriteiten op Twitter een nieuwe daad van transnationale repressie van de autoritaire president Lukashenko. Blinken schrijft dat de actie een schending van de Olympische gedachte is en een belediging van grondrechten. Timanovskaya werd zondag tegen haar wil naar huis gestuurd... nadat ze in een boze post op Instagram kritiek had geuit op haar coaches. Maar ze weigerde terug te gaan. Polen heeft haar inmiddels een visum gegeven. De politie in Leeuwarden heeft gisteravond meerdere keren geschoten op een man die vermoedelijk gewapend was. Rond half negen kwam er een melding binnen dat een man met een vuurwapen in een cafetaria zat. Toen de politie arriveerde zou die hebben geschoten, waarna hij er te voet vandoor ging. Daarna volgde een achtervolging door tuinen en straten. Een half uur later kon hij worden aangehouden. De man is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Behalve de verdachte raakte niemand gewond. In het tweede kwartaal van dit jaar vlogen bijna 4 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De luchtvaartsector viel vorig jaar bijna volledig stil door de coronacrisis en de ingestelde reisbeperkingen. Het vervoer van goederen per vliegtuig ligt hoger dan voor de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar werd ruim 450.000 ton goederen door de lucht vervoerd. Een derde meer dan een jaar eerder. Lieke Klaver en Lisanne de Witte hebben zich op de Olympische Spelen in Tokio... allebei gekwalificeerd voor de halve finales van de 400 meter. Klaver plaatste zich rechtstreeks door derde te worden in haar serie. De Witte lukte dat niet, maar ze zat wel bij de zes snelste verliezers... die eveneens naar de halve finales mogen. Het weer in het midden en het noorden van het land kan wat mist ontstaan. Het is een graad of 10. Later vandaag schijnt de zon af en toe. Maar in het zuiden kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg.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 Something flavor. Aventura. Hallo? crema chocolate zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. dit ooit gedacht? Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen. Het is zo mooi. ZFM Zandvoort. six inches. Waist inch, smook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. time. Money talks and I make my All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my crazy. But who cares? Zandvoort en Zomerhits. Eddie di Quenza, we don't stop.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 een nieuwe daad van transnationale repressie vindt... van de autoritaire president Lukashenko. De Surinaamse president Santokki spreekt bij zijn bezoek aan Nederland in september het parlement toe. Dat bevestigt de Surinaamse ambassade aan Trouw. En het zeilduo Annemiek Bekkering en Annette Duits hebben een bronzen medaille gepakt op de Olympische Spelen in Tokio.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 down. Keep it up, we we're rising up like the sun. So hold on, Come share my dream. No fussing, no fighting. love light shining join this foundation as we're raising, raising until the break of day. I will lift you up, we can tear it up, feel love around when this sun comes down.